Volgens Shell is dat beter voor het zeemilieu... maar Greenpeace vreest dat de olie die in de fundering achterblijft... ooit in zee terechtkomt. Eenverdieners met een gemiddeld inkomen hebben het bijzonder moeilijk op de woningmarkt. Slechts 4% van de woningen staat te koop voor anderhalve ton of minder. Vorig jaar was dat nog 7,5%. Vooral in Utrecht en Noord-Brabant hebben eenverdieners het zwaar. In Noord-Scharwoude bij Heerhugowaard is afgelopen nacht veel schade ontstaan bij een plofkraak. De pui met de geldautomaat is grotendeels verwoest. De politie gaat uit van twee daders die na de plofkraak met een scooter zouden zijn gevlucht. De plofkraak in Noord-Scharwoude is de vijfde in een week in Noord-Holland. Vorige week was het ook al raak in Alkmaar, Amsterdam en Zaandam. Slachtoffers van seksueel geweld moeten zo snel mogelijk hulp zoeken... maar doen dat vaak niet. Daarom begint het ministerie van Justitie en Veiligheid een campagne. Als vrouwen snel hulp zoeken zijn zwangerschappen en SOA's te voorkomen... en kunnen DNA-sporen veilig worden gesteld. Ook wordt de kans op een posttraumatische stressstoornis kleiner. De pro-democratiebeweging in Hongkong, die al een half jaar massaal de straat op gaat... heeft een klinkende overwinning gehaald bij de lokale verkiezingen. De pro-democratiekandidaten hebben ruim driekwart van de zetels gehaald. Het pro-Peking-kamp leidt met slechts 12 een enorm zetelverlies. Op een kerstmarkt in Luxemburg is een kind onder een deel van een ijssculptuur terechtgekomen... toen het afbrak en naar beneden viel. Waardoor het beeld naast de ijsbaan brak is nog niet bekend. Het kind is nog gereanimeerd, maar overleed in de ambulance. Het weer overwegend bewolkt en lokaal mistig bij temperaturen tussen 1 en 6 graden. Later op de dag trekt de meeste mist langzaam weg en is het bewolkt. Op enkele plaatsen laat de zon zich zien, het blijft droog en het wordt maximaal een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het Midden-Oosten en zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A6 Lelystad-Muiden komt er file voor bij Almere Poort van 2 kilometer. A7 Zurich richting Horen tussen Breeslanddijk en Den Oever 4 kilometer file.